Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de afsluitdijk zijn vanmiddag twee mensen ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Friese dorp Kornwerderzand. Er waren vier voertuigen bij betrokken. Volgens de politie was het een kopstaartbotsing. Over de oorzaak is nog niets bekend. Naast de zwaargewonden raakten twee anderen licht gewond. De afsluitdijk is vanwege het ongeluk afgesloten in de richting van Friesland. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog tot 8 uur dicht is. Rusland heeft weer een brug verwoest tussen de steden Sevrodonetsk en Lysychansk. Dat zegt de gouverneur van Lugansk. De twee steden worden van elkaar gescheiden door een rivier, de Seversky Donets. Eerder werd al een andere brug vernietigd bij een Russische aanval... en Russische troepen nemen nu een derde brug onder vuur. Volgens de gouverneur probeert Rusland de stad volledig af te sluiten... zowel voor mensen die eruit willen als voor versterking. Intussen zijn mogelijk honderden inwoners van Sevrodonetsk gevlucht... naar het terrein van de azov in de stad. De stad is voor het grootste deel in handen van de Russen, maar om het complex wordt nog steeds gevochten. Topman Stoltenberg van de NAVO heeft er begrip voor dat Turkije bezwaar maakt tegen een snelle toetreding van Finland en Zweden. Stoltenberg zei dat op bezoek bij de president van Finland. De Turkse president Erdogan zegt dat Finland en Zweden terrorisme steunen. Het doelde op leden van de PKK en de Gulen-beweging die in westerse landen asiel hebben gekregen. Stoltenberg noemde de bezwaren legitiem en zei dat geen NAVO-land zoveel is aangevallen door terroristen als Turkije. CDA-afdelingen in Brabant en Limburg roepen hun partij op om net als de VVD in actie te komen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Daar staat dat de uitstoot bij natuurgebieden met 70% moet afnemen. lto voorzitter Van de Tak sprak in tv-programma Buitenhof van een dictaat dat van tafel moet. Het weer tot besluit. Zon en wat bewolking. Het is 19 tot 24 graden. Vannacht in het noorden bui. Het koelt af tot de graad of 11. Morgen zonnige periode en met maximaal 20 graden wat minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré gitana se que no siempre cantare Cuando se inma a dolore Cuando se quema mal amores, Cuando se inma a su vela Cuando se male a dolores Cuando se inma a dolores, cuando se quema mal amores, cuando se se la su vela Cuando se male los dolore baila baila baila baila baila baila baila me esta rumba taitana Yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana, lo que yo siempre cantaré. se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, este esta rumba esta gitana, yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana. sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. E parlo papà gitana, io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. esta parlo papà gitana, io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. esta parlo papà gitana, che so sempre cantare. Say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh. of something motion of tell them no. I am pushing be that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what this trap for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't even know. I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free beach with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking cigarette, hood. I'm serving bricks, somebody, hood. Fuck the bitch, catch a Charlie, Gucci flip flops and joggers, ooh.